Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Alle beeldbepalende PvdA'ers in de stad Groningen moeten weg. Dat schrijft de Drentse commissaris van de Koningin Tichelaar... in een vernietigende analyse van de situatie... na het uiteenvallen van het Groningse College vorige maand. Het landelijk bestuur van de PvdA neemt die aanbeveling over. Tichelaar schrijft dat de Groningse PvdA'ers zich schamen om lid te zijn van de partij... Binnen de afdeling heersen intimidatie, roddel en achterklap en verdeel- en heerspolitiek. De schuld wordt volgens Tichelaar voortdurend bij anderen gelegd en partijleden zien elkaar als vijanden. In Groningen is inmiddels een akkoord gesloten voor een nieuw college, waar ook de PvdA weer deel van uitmaakt. Tichelaar vindt dat er één wethouder moet worden benoemd van de lijst en dat er een wethouder van buiten moet worden aangesteld. Op Curaçao ziet het ernaar uit dat de oude coalitiepartijen ook de nieuwe regering gaan vormen. De onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano heeft verklaard dat uiterlijk vandaag een bereidwilligheidsverklaring wordt ondertekend. De nieuwe regering zou naast zijn partij bestaan uit de voormalige coalitiepartijen MFK van ex-premier Schotten en de MAN. De drie partijen hebben 12 van de 21 zetels in het nieuwe parlement. Schotten komt niet terug en ook een aantal ministers niet. Zij komen naar verwachting niet door de nieuwe verplichte screening... die het verleden van politici binnenstebuiten keert. Een Algerijnse man die rond de millenniumwisseling een aanslag wilde plegen op de luchthaven van Los Angeles is veroordeeld tot 37 jaar cel. De man kreeg twee keer eerder 22 jaar cel, maar beide keren werd de zaak door een hof van beroep terugverwezen naar de rechter. De man werd op Oudejaarsdag 1999 in de staat Washington aangehouden. De kofferbak van zijn auto lag vol met explosieven. Hij had de auto bij het vliegveld van L.A. willen laten ontploffen. Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie zouden daarbij honderden... of misschien zelfs wel duizenden mensen om het leven zijn gekomen. Het OM had daarom levenslang geëist. Dan nog het weer. Het is vannacht meest bewolkt. Lokaal kan er wat regen vallen. Minima liggen rond 9 graden. Overdag meest bewolkt, maar vooral in het noorden af en toe regen.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 Bij elke tweede rol beschuit, een krentenbol cadeau. Ik loop te zeulen met die mand, dat is een heel gedoe. Soms moet ik veertien treden op, voor één rol vroeg vroeg. Hey, hey, word wakker, hier is de bakker wordt wakker, hier is de bakker. Ho, ho. Ik heb nog fijn sucadebrood, ik heb nog luxe wit. Ik weet niet meer, al sla je me dood, wat er in dit pakje zit. Ik kom tot aan de deur, mevrouw, ook in die hoge flat. Maar verder kom ik niet, mevrouw, ik breng geen thee op bed. Hé, hey, hey, word wakker, hier is de bakker. Hé, hey, hey, word wakker, hier is de bakker. Hey, hey. Maanzaadbroodjes heb ik niet, wel krentenbrood met spijs. En als u dat niet lekker vindt, dan bent u niet goed wijs. Mevrouw, mijn krentenbrood is op en ik heb geen encadet wil wel een dansje voor u doen, want ik was bij het ballet. Hey, hey, word wakker, hier is de bakker. Die arme stakker, watige jakker. Hey, hey, word wakker, hier is de bakker. De onvergetelijke Leen Jongewaard met een liedje uit het legendarische Ja, zuster, nee, zuster. De tekst van Annie M. G. Schmid en de muziek van Harry Banning. Je hoorde Leen Jongewaard met Hey Hey, word wakker. Goedemorgen, dit wordt de laatste uur. De nacht klinkt anders voor deze 25e oktober alweer. Volgende week dan eh, hebben we weer de laatste oktoberdag van dit jaar. En dan is het uh, wintertijd trouwens. Ja, Even iets om eh, stil blij te blijven staan. Eh, de temperatuur gaat ook drastisch naar beneden. De klok gaat een uur terug, dus het is nu echt eh, de winter die er staat aan te komen. Sinterklaas komt binnenkort in het band, et cetera. <laughs> Gezellig een pep talk, hè? In ieder geval, het komend uur kan je gaan luisteren naar exotische warme geluiden... van een album dat heeft als titel Rhythms del Mundo Afrika. Maar eerst even terug naar afgelopen avond in 013 in Tilburg. Want daar was het optreden van de Steve Miller Band. En vanavond nog een optreden van hem in het land. De man is namelijk met zijn gezelschap aanwezig in de Oosterpoort in Groningen. Steve Miller Band dus. En hij had in de jaren 70 veel succes. Ik stond regelmatig in de top 40, onder andere met dit. Swingtown. Tilburg zal zijn, want daar heeft hij de afgelopen avond opgetreden. En vanavond dus dat optreden in de Oosterpoort in Groningen. Steve Miller met zijn In 1977, toen verscheen van hem de LP Book of Dreams... met daarop een aantal aantrekkelijke hitsingles. Dit was er een van Swingtown. Zoals wat je nu hoort, dat treedt vanavond op in Utrecht. Het gaat om het Belgische gezelschap Desmona. considered myself so plain. No honest love could come to me. I lived a life without mistakes. No true love. Vlaamse gedeelte. Er zijn ze eh, een tijdje populair. Desmona, Suspicion, de titel van hun uh, single. Er is ook net een album van het gezelschap uitgekomen... en je kan ze vanavond gaan bekijken in het Utrechtse Echo. Lukt dat niet, dan heb je volgende week hier in Nederland nog een herkansing... want volgende week donderdag dan treden ze op in de brakke grond in Amsterdam. Desmona met het nummer Suspicion. that your got broken would be a start. I'm hearing only bad news. On the radio, I'm hearing only sad news. On the radio, the West still complains about the foreign aid. They do the terms of the trade. There's mud, angst, and food in the Argentine. It looks like Moscow got it wrong again. Je hebt elkaar niet leren kennen op een conservatorium of vroeger op eh, de middelbare school... maar ze hebben elkaar leren kennen in de wereld van het activisme. Maar ze vonden elkaar toch uiteindelijk in de muziek. En eh, als thema in de muziek hebben ze dan toch eh, ja, sociaal bewogen nummers gedaan. Zoals bijvoorbeeld dit Radio Africa, wat gaat over de situatie in Afrika in de jaren 80. De groep in Africa met Radio Africa kon je beluisteren in het allereerste uur, als je dat hebt meegemaakt hier in de nacht ging het anders tussen 2 en 3. Toen draaide ik een track van een van de eerste albums van Rhythms del Mundo. En dat waren Latijns-Amerikaans getinte albums. Er is nu een nieuw album uit van de Rhythms del Mundo. En dat heeft een Afrikaans tintje. I used to rule the world. Seas that rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. eyes. Listen as the crowd would sing. Now the okay Afrika. Vorige week toen draaide ik al eh, Under the Bridge van de Red Hot eh, Chili Peppers. In die speciale bewerking, maar nu dan Viva la Vida van de Rhythms del Mundo... en Viva la Vida uiteraard van Coldplay. Dat uh, Under the Bridge, dat moest geraden worden vorige week... want ik heb namelijk een exemplaar van dat album Rhythms del Mundo Afrika. En toen liet ik zonder aankondiging Under the Bridge horen in die speciale versie. En het was aan de luisteraars van de Nacht Ging Anders eh, eh, de eer en, eh, om te raden welk nummer ik dan draaide. Nou, een van de mensen die gemaild hebben met de juiste oplossing... dat ik dus inderdaad Under the Bridge draaide... met die Afrika-mix van de Red Hot Chili Peppers... dat was Johan Sebrechts. Johan Sebrechts die heeft inderdaad de cd gewonnen... Rhythms del Mundo Afrika En ja, Johan, als je luistert, geef me in ieder geval mail even je adres... want dan kan ik dat ding opsturen. <laughs> het is de moeite waard om eh, hem dan te gaan beluisteren. De komende weken nog meer van dit eh, bijzondere album... Rhythms del Mundo Africa. Afgelopen week werd bekend dat deze band naar Rock komt. Met onderhand ook een aardige staat van dienst. En ze zullen op de zondag daar aanwezig zijn. aan een eh, tweede jeugd zijn begonnen. Depeche Mode, dus er komt een nieuwe album van en uit. En in het voorjaar dan zullen ze... Oh, in het voorjaar of in de zomer moet ik eigenlijk zeggen, maar begin in het voorjaar. Dan gaan ze beginnen aan een uitgebreide tournee... waarbij diverse Europese steden zullen worden aangedaan. Brussel is een van de steden, of Brussel in ieder geval eh, Leuven. Want de mannen die zullen optreden op het Rock Werchter Festival... en dat zal dan plaatsvinden, dat optreden op de zondag 7 juli. En inmiddels heeft Rockwerter al meerdere namen bekendgemaakt. Want zo werd er al bijvoorbeeld bekend dat uh, eh, Ramstein zal optreden. Dat zal op eh, zaterdag zijn. Zullen dan daar uh, de hekkensluiter van die dag zijn. Blur, de Britse band, die sluit op vrijdag 5 juli Rockwerchter af. En eh, donderdag 4 juli, dat is dan ook eh, de eerste dag... dan is Green Day daar aanwezig om eh, een punt te zetten... achter de allereerste Rockwerchterdag. Nou, dat zijn dan een aantal namen die al bekend zijn geworden... van het Rockwerchter gebeuren de komende zomer. Mm, Green Day zal in ieder geval ook aanwezig zijn op Pinkpop. Dat hebben we in ieder geval al wel mogen vernemen. En wat er verder nog aan eh, festivalgeluiden gaat gebeuren... dat hoor je de komende weken wel. Dit was Jonathan Jeremiah. dancing in the sunshine. Should be feeling so fine. There's a place in my heart, and I know it's where you ought to be. Lazing in the sunshine. Should be feeling so fine. blazing in the sunshine. Should be feeling so. Volgende week zondag, volgende week zondag, dus de 4e november... dan zal hij een optreden geven in eh, het Koninklijk Theater Carré. Jonathan Jeremiah, Lezen in the Sunshine. als ik dat zo hoor, dan denk ik van... ja, dit is een nieuwe single van hem. Als ik beter eh, vier maanden geleden eerder uit kunnen brengen... toen het nog volop zomer was. Lezen in the Sunshine Neem niet weg dat het wel een eh, leuke, vrolijke plaat is. En dat kunnen we in dit sombere tijden ook wel gebruiken. Toch... Jonathan Jeremiah dus. De drie Franse platen op een rijtje. Je gaat luisteren naar een Amerikaan die in het Frans zingt. Maar daarvoor komt hij dan ook uit eh, Louisiana. Clifton Chenier, La Coeur de la Louisiana. Sylvie Vartan, die ga je horen. Het was ooit eh, het liefje van Johnny Holiday. Van haar hoor je uit lang vervlogen tijden... Non, je ne suis plus la même. Maar allereerst Hold Up, een Engelstalige titel voor Serge Gainsbourg. 100 cent millions de baisers, en petites brûlures, en petites morsures, en petites coupures. C'est Eh oui, c'est un hold-up. Un hold-up. Un hold-up. de t'attacher. Et ça te fera au poignet des petites brûlures, des petites morsures, des petites coupures. C'est un holder. Ouais, c'est un holder. Un holder. Un holder. tu n'as pas exploré. je peux te dire que je t'aime. Quoi que tu fasses, on n'y peut rien changer. le temps de vivre ma vie depuis le creux de mon lit. Aux larmes qu'on oublie. Viens, supprimons les artifices. Viens regarder dormir ton fils. Viens te charger de sa vie. Et demain, si nous vieillissons ensemble, tu seras fier qu'il te ressemble et c'est pourquoi je te crie. Non, je ne suis plus la même, pourtant tu vois, je suis restée comme ça. Oh non, je ne suis plus la même, oui mais pour toi, moi je suis toujours là. Oh non, je ne suis plus la même, le temps qui passe me fait parfois douter. Mais je peux te dire que je t'aime, quoi que tu fasses je peux te dire que je t'aime, quoi que tu fasses, on n'y peut rien. petit catin. Tu si jolie, tu fille, c'est malheureux. Tu m'as quitté pour t'en aller. Mais qui n'est pas, maman, il va voir, Moi, je te prends T'es m'a quitté pour courir dans la foyer. Oh, mes grands mamous. Oh, Zaplousas. Tu m'a quitté, t'en aller, pour t'en aller, toi tout seul. Ne quitte pas gezellig uit Louisiana. Je hoorde de stem van Clifton Chenier met La Coeur de la Louisiana. En dat werd voorafgegaan door Sylvie Vertan. No je ne, le, je, no, je ne suis plus la même. En Hold Up, dat werd gezongen door Serge Gainsbourg. En die plaat is uit 1968. Straks over een klein half uurtje op deze zender. Weer de hoogste tijd voor de actualiteiten in het Radio 1 Journaal... met Lara Renze en Marcel Oosten. Met deze keer aandacht voor eh, lokale politiek. De lokale politiek in eh, Groningen en in Limburg... dat is wat je onder andere voorbij hoort komen tussen zes en half tien. En voor volledig overzicht eh, verwijs ik je na het nieuws van zessen... want dan hoor van Marcel en Lara wat er de komende uren allemaal te beluisteren is... in het Radio 1 Journaal. Vandaag 25 oktober. Een dag waarop ook een aantal mensen zijn heen gegaan in het verleden. In 1992 op 25 oktober. Roger Miller, hij werd bekend met eh, zijn liedje King of the Road in de jaren 60. De, legendarische discjockey John Peel overleed op 65-jarige leeftijd op 25 oktober 2004. Een jaar later Frans van Duschoten, hij werd 72 jaar oud.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 Er zijn verschillende versies van geweest, onder andere van Donna Summer. Maar er is maar één die echt eh, met eh, paal en uh, perk boven alles uitsteekt. En dat is deze versie. Jimmy Webb de compositie Richard Harris, MacArthur Park. Dan valt er ook nog wat te vieren, een verjaardag. John Anderson, Britse zanger. Hij was ooit de frontman van de groep Yes. each day so satisfied I'm on my van de nacht en aan het begin van een uh, eh, vrijwel nieuwe dag... zat ik een beetje te goochelen met eh, wat beeldspraken zo her en der. Paal en perk eh, had ik het over het daar het ging om die hele goede versie van Richard Harris, MacArthur Park. Maar dat moest natuurlijk zijn met kop en schouders. <laughs> Vandaar dus dat bij deze recht gezet. Wat hoorde je trouwens? Je hoorde Yes, een groep die eind jaren 60 en in de jaren 70 heel populair werd met hun symfonische muziek. En dat was mede te danken aan het stemgeluid. Het hele lichte stemgeluid van John Anderson. John Anderson, de man die in 1944 werd geboren. Op de 25 oktober, vandaag dus Hij mag zijn 68ste verjaardag vieren. Morgenavond heel laat. Dan is het eh, tien voor twee. Als je dan naar BBC 2 kijkt, dan kan je weer kijken naar eh, een van de beste muziekprogramma's die we zo'n beetje hebben hier in Europa. Namelijk Leto with Jules Holland. Een van de beste programma's omdat er ook een grote variëteit aan muziek in te beleven is. Zo kan je onder andere kijken naar een optreden van de Block Party. Diana Warwick, die zal er zijn. Alice Cooper, Alt J. Nou, in ieder geval eh, genoeg redenen om eh, naar dat programma te gaan kijken. En als je eh, dat allemaal te laat vindt van tien voor één tot tien voor twee... morgen nacht dus, dan zou ik zeggen... neem het allemaal gezellig op en kijk het dan nog een keer terug. Waarom is Diana Warwick daar? Omdat ze een nieuw album heeft gemaakt en ook omdat het precies 50 jaar geleden is... dat haar allereerste single uitkwam dat is niet dit nummer. make me over. over. 50 jaar geleden dus uitgekomen. Deze plaat van die Jan Warwick met Don't Make Me Over. Een compositie van Burt Bacharach en Hal David. En zoals ik al zei, Diana Warwick die is in de nacht van vrijdag op zaterdag te gast... in het programma Later with Jules Holland. En het wordt heel laat uitgezonden van 10 voor 1 tot 10 voor 2. Maar misschien heb je de verkorte versie al eerder gezien. Eh, eerder deze week op BBC 2. Want dat is net waar het om draait. Ton Heus, die Praat, vrijdagavond met Sting. Het programma is al eerder uitgezonden, maar wordt nog eens een keer herhaald toen Sting in Brussel was. En dat is dan op Nederland 3. Om ongeveer half negen begint het, de College Tour. Dit was de Nacht Ging Anders voor deze <laughs> nacht. Volgende week dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van het programma. Dadelijk dus Marcel Oosten en Lara renzen met het Radio 1 Journaal. En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En voor eh, over enkele dagen een mooi weekend. Mijn naam is Roel groeten. Hoi.